We komen niets te kort, we hebben alles. Een kind in huis, een auto en elkaar. faltering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 In de auto zaten vijf Nederlanders. De auto werd tientallen meters meegesleurd. Een van de mannen was op slag dood. De tweede overleed in het ziekenhuis. Een van de andere inzittenden brak zijn arm. En in Indonesië is een Nederlandse man vermoord. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is hij gisteravond doodgestoken in Nunukan in de provincie Kalimantan. Lokale media zeggen dat er ruzie werd gemaakt om een sigaret. De dader zou zijn opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd gekregen. Minister Ballin gaat ervan uit dat de Hells Angels geen schadevergoeding krijgen van de Nederlandse staat. De Limburgse afdeling van de motorclub heeft daarover een verzoek ingediend, omdat geen van de aanklachten tegen de Angels tot een veroordeling heeft geleid. In het programma Breed zei Ballin dat van schadevergoeding geen sprake kan zijn, al hield hij zich verder op de vlakte, omdat de zaak nog onder de rechter is. In Italië is gisteren groot alarm geslagen tijdens de G8-top vanwege een passagiersvliegtuig uit IJsland. Bij Rome veranderde de piloot van de Boeing plotseling van koers en hoogte zonder te melden waarom. Het luchtruim boven Rome was op dat moment afgesloten vanwege de topconferentie. De Italiaanse luchtmacht sloeg meteen groot alarm en stuurde een gevechtsvliegtuig op het toestel af om het tot landen te dwingen. De IJslandse piloot zei na de landing dat hij tijdens de vlucht te kampen kreeg met technische problemen. Het weer, vanmiddag vanuit het westen meer zon en op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur is 20 graden. Morgen eerst bewolkt en regen, later vanuit het westen opklaringen en ook morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journal.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 This is a man's world. This is a man's world. And but it wouldn't be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. over the road. Man made the train, carried the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. woman, Haruka! happy boy, of Si vive solo per te. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. them happy. Because man, make them toys, But after, man, made everything you can. Man, make lira, pesos, dollars, rubles, buy from every good woman. Wat een mooie combinatie, hè? Luciana Pavarotti samen met James Brown. Wie It's had a man's world. Ja, Wie echt had dat verwacht? Echt een geweldig begin van u 2 van Zandvoort op. Zaterdag. Where else? else? Dat bedoelden we. Ik had het even opgeschreven. En Daniel Albert, jou zit ook nog eh, gezellig in de studio. Er komen er twee uur lang heel veel radio nog bij CFM Zandvoorts. En daarin eh, onder meer aandacht voor een 35-jarig eh, feestje. Ja, die gaan we straks even bellen. Die gaan we even bellen. En wat hebben we nog meer allemaal? Vooral verder nog wat nieuws en activiteiten dit weekend. wat, wat kantenknipsels die onze aandacht trokken. Dus volop informatie. En er valt weer voldoende te doen in Zandvoort. En volgende week natuurlijk het DTM-weekend. Het gaat weer helemaal feest worden gewoon. ik heb er nou al zin in. Dat wordt eh, helemaal te groots en eh, te geweldig. En eh, nee, Zandvoort staat op de kaart. Ja, we hebben zin in Zandvoort, toch? Oh, Zeker. Ja, en dan zeggen we la la. La la Hier is Bob Sinclair samen met de ken je inderdaad. Je weet al, die groep van de Rappers Delight. We hebben samen deze single gemaakt. Enorm leuk. Komt ie aan.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 wat gaat er vanavond al gebeuren dat het hot in de City wordt? Nou ja, ik weet wel één ding. Zometeen om 5 uur een eh, optreden van uh, Adam Sport vindt allemaal plaats bij Take 5. En iedereen is van harte welkom. Ja. Zo is het toch, albert Aan het zonnige strand voor Take 5. Aanvang 5 eh, uur. De bebop-formatie van Spoor 5 onder leiding van niemand anders dan onze eigen... Adam... Spoor! Who else? <laughs> else? <laughs> Oké. Verder nog eh, een, eh, echt een hartstikke leuk positief artikel in, in de krant. En dat is Zandvoort Promotie Top. En het eh, gaat uit van het VVV eh, eh, Zandvoort en de gemeente Zandvoort. Die hebben onlangs een contract getekend met RTV Noord-Holland. Ja, u hoort het goed, RTV Noord-Holland. Voor het maken van een Zandvoortjournaal. Acht weken lang zal elke woensdag het Zandvoortjournaal worden uitgezonden bij RTV NH. En de eerste uitzending was afgelopen woensdag. Het VWV levert een deel van de input voor deze 8x18 minuten... maar draagt ook financieel bij aan dit project. In het marketingplan van, eh, van ons VVV eh, werd al gesproken over exposure middels televisie. En het VVV is dan ook eh, erg verheugd dat deze nieuwe vorm van communicatie voor Zandvoort werkelijkheid is geworden. De revenuen via televisie zijn nu eenmaal groter en het bereik is veel groter. En zeker nu het programma alleen over Zandvoort gaat, zal het vele kijkers trekken. De spil van het programma is What Else? Het circuitpark Zandvoort. Met de internationale uitstraling en rijke historie. Een goed moment om aan te tonen dat Zandvoort en zijn circuit één zijn. Nou, daar hadden we het over. Hè? Die Duitse toeristen die kennen Zandvoort van het circuit. Dat is het eerste waar ze aan denken. Ja. En eh, dus eh, dat, die promotie die gaat ver, tot ver over de grenzen. En dat er diepe en dalen zijn geweest met hoge pieken, met name, met name over het circuit, die, dat weten we allemaal wel. Maar de naastbekendheid van eh, het circuitpark en Zandvoort zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dit wil ons VVV graag onder de aandacht brengen. Maar uiteraard gaat het veel verder en zal er juist ook veel aandacht zijn voor wat Zandvoort naast het circuit allemaal te bieden heeft. Het Zandvoortjournaal is elke woensdag om vijf over half zes te zien s'avonds en vervolgens die dag elk uur herhaald. VVV Zandvoort is dus betrokken bij Zandvoort Promotie op TV. Het sluit prima aan bij de toeristische radio, die wij de, dus, eh, de radio-uitzendingen die het VVV al in samenwerking met onze radio ZFM elke eerste vrijdag van de maand uitzendt. En tv hebben we ook. Dus en tv hebben we dat ook. Dat bedoelen we. Dus dan moeten we nog eens over praten. Ja, daar moeten we nog eens even ja, over een hartig want, woordje over wisselen. <laughs> Want, je, weet maar nooit, want wij hebben een eh, behoorlijke zender met een behoorlijk bereik. Dus we zouden... Eh, hè? Dat dacht ik wel. In alle hotels en uh, bij Sunpark staat de tv gewoon op CFM natuurlijk. Nou, maar dat wordt natuurlijk ook goed gelezen, hè, onze tekst tv. En hè, we zijn ook bezig om te kijken of we dat nog verder kunnen, kunnen uitbouwen. Maar ja, aan alles hangt weer een prijskaartje. Maar dat zou toch mooi zijn. CFM op radio, op tv en op teletext. En op internet. We houden u op de hoogte. Ja, dat bedoel ik. Dankjewel Albert-Jan. En eh, we hebben een eh, verzoekplaat. Hè? Ja, we doen eigenlijk oh normaal helemaal niet aan nee. verzoekjes. Oh, maar als je, als je er eentje hebt, kan je even bellen naar de studio op 023 57 303 U bent van harte welkom om even te bellen. En het verzoekje, wat, ja, wat, wat zullen we hiervan zeggen? Schitterende muziek van Nederlandse bodem. Vivre. Oftewel, Laat Me. Laat Me van uh, Ramses Shaffi tezamen met uh, Lisbeth List. En natuurlijk ook nog eh, de groep Alderliefste erbij. Nou, daar komt hij aan hoor. sans scrupule Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule. Je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté.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 Ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. altijd zo gedaan. Laat me. Ja, dat is wel een hele curieuze opmerking. never wanna see your face again. Cause you are love. control myself. And now they bring you back into my life again. And so 这里。 sweet. zou het waarschijnlijk helemaal niet achter me zoeken, maar toch een van mijn favoriete platen, Albert-Jan. Ja, hij staat dus ook niet in mijn lijstje, dat begrijp ik Kim wel. Carnes en de Better Davis Eyes. Hij zou mooi in de single, ongelooflijk joh. Prachtig, prachtig. Prachtig, prachtig. Wij gaan over naar het circuitpark Zandvoort. En waarom gaan we over naar het circuitpark Zandvoort? Want we hebben een jubilaris. Ja, de en en als het goed is hebben we Trace aan de telefoon. Trace, goedemiddag. Goedemiddag. Dag, Hallo Trace. Welkom in de uitzending bij CFM. Nou, heel te gek ja, je vangt zo eh, nu en dan vang je wat op. En ik eh, hoorde gisteren dat jullie eh, volgende week een feestje hebben. Nou, een feestje. We hebben eigenlijk iedere dag wel een feestje. Ja, hè? Doen jullie altijd feest? Er motoren in op het circuit. En dat is twee dagen lang, dus we hebben alweer een feestje. Je hoort ze hier gaan, denk ik. Ja, mhm. we horen op de achtergrond, maar vertel eens, Trace. Vertel, nou, het, vertel eens, 35 jaar. Ja, nou dat is eigenlijk gekomen toen wij op Zandvoort kwamen. Wij hadden daar een paar snackbars en uh, wij gingen voor de eerste keer naar het circuit met de korte baandraverij. Oh, en mijn man zei, eh, we moeten een keer naar het circuit, de paarden rijden op het circuit. Ik zei, nou, dat is me helemaal te gek. Ja. En wij zijn naar de kroeg natuurlijk gegaan, de bekende kroeg, die heette toen nog geen Mickey. Nee. En wij daar naar boven gegaan, ja. Met een heerlijk eh, pilsje gedronken, maar dat duurde daar zo vreselijk lang. En toen zei ik, joh, tegen mijn man, breng me maar weer terug, ik vind hier niks aan. <laughs> nee, het was helemaal eh, niks. Mijn man heeft mij toen teruggebracht en eh, die is alleen toe naar het, de korte baan weer teruggegaan. Zo. En toen midden in de nacht om een uur of half vier kwam hij met een verschrikkelijk stuk in zijn kraag terug. Oh ja? en toen zei ik, wat ben jij godsnaam geweest? Toen zegt hij nou op het circuit en die kroeg waar jij zo lang op het biertje moest wachten, die heb ik voor je gekocht. Ja. <laughs> Echt waar? lekker slapen en morgen praten we verder. <laughs> Ja, ja, ja. ja. Oh, jee. De dus andere dag had ik dus een soort werkhuis erbij waar ik nu 35 jaar hard moet werken. Zo zeg. Dus, eh, ik ben er nog steeds erg blij hoor, dat het dus eh, zo doorgegaan is. Ja, maar het is geweldig. Het is, het is elke keer bij jullie is het feest en dan al 35 jaar lang. Ik bedoel, dit is een carrière waar je met trots op terug mag kijken. Ik vind het eigenlijk wel. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik word natuurlijk wel een dagje ouder. Ja. Maar het is natuurlijk wel een feestje donderdag met de korte baan. We hebben hem ook een beetje gesponsord, een kleine bijdrage. Dat hadden we begrepen. Ik heb gisteren bij Johan Berenpoot op een paard gegokt. Dus ik hoop dat hij het goede paard inzet. Ja. Dat we van de winst nog een borrel kunnen drinken. Want eh, jullie gaan dus eh, donderdag wel naar de korte baandraven rijden. Dus als, we, als we jullie willen feliciteren, kunnen we jullie daar te vinden. Soenen mag altijd. Soenen? jo. En natuurlijk een borrel drinken. Goed, maar ja, je hebt het natuurlijk eh, met z'n tweetjes gedaan. En 35 jaar ja, hoogtepunten, dieptepunten, alles gehad. Eh, Formule 1 gehad, A1 gehad. Maar still going strong. Respect vanaf, eh, vanaf hier, vanuit de studio. Nou, heel vriendelijk bedankt. En we wensen jullie de hele, hele fijne jubilaris. We hebben een plaatje voor jullie klaar liggen. Ja, ja, maar eerst nog eventjes, Trace. Volgende week weer een druk weekend voor jullie, DTM volgende week DTM-weekend, ja. En ik heb al begrepen dat ik een hele dag gevolgd word door de televisieploeg. Oh, vertel. ik, heb je woensdag gezien. Ik heb je woensdag gezien. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat weer gaat uitpakken. Dus een soort, eh, wat ik begrepen heb, een soort eh, film van circuit. Ja, klopt. Achter. waar ik natuurlijk heel graag aan meewerk. We hebben er net een melding van gemaakt. Acht, acht eh, uitzendingen lang en afgelopen woensdag was de eerste. En toen zagen we jou al met de speaker het glas heffen op jullie jubileum, nemen we maar dan maar aan. Ja, nou, we spieken en we drinken natuurlijk altijd wel. Of het nou een feestje of geen feestje is. En met Rob kan je natuurlijk altijd wel een borrel drinken, denk ik, hè? Zeker weten. Dus en... Ik ken hem natuurlijk al zoveel jaar. Ja, nee, dat, dat gaat al heel, ook heel ver terug. Zo niet al 35 jaar lang terug. Maar eh, eh, dus eh, aanstaand weekend, volgend weekend dan het DTM. heb je alles al in huis? Nou, weet je, je moet natuurlijk zorgen dat je de dames in huis hebt. Dat is belangrijk. Ja. Want zonder dames kan je natuurlijk niet draaien. Nee, maar dat is aan jou wel toevertrouwd. Toe natuurlijk. Ja. En voor de rest, ja, die Duitsers zijn natuurlijk wel eh, een beetje gewend hier. Dus meestal komen ze weer eh, zo terug op de oude stek. Je moet genoeg uh, eh, beste jenever in huis hebben en genoeg <laughs> witte jenever. En dan gaat het vast en zeker lukken. Is het ook zo, uh, Trace, dat je sommige mensen gewoon bij naam kent? En dat je, dat je ziet van, oh, die komen weer terug van verleden jaar en zijn er dit jaar weer? Ja, zeker weten. We drinken iedere weekend eigenlijk wel met dezelfde Duitsers weer champagne. Die gaan al uur met de meiden met champagne uitdelen neem mijn t-shirts voor ons mee, een cadeautjes mee. Gezellig. Ja, dat is echt heel gezellig. Nou, helemaal goed. Maak er een leuk feestje van bij Mickey's op het eh, circuitpark Zandvoort. En feliciteer eh, je man ook even namens ons. En als we elkaar donderdag zien, dan drinken we zeker een slok. Dat doen we, zeker Oké, dat gaan we doen, Trace. Dank je wel, hè. wel voor het belletje. Ja, we hebben, we hebben, nog een leuk plaatje voor je. Moet je de radio even op CFM zetten. Okido. Zet je hem op CFM daar. Ja hoor. Oké, okay, hoi hoi. Doei. Hier is Happy Birthday. Inderdaad, 35 jaar Mickey's op het circuitpark Zalvoort. Wat een feest, hè gewoon. Ja, Trace en, eh, en eh, geweldig. Jongens, eh, van harte gefeliciteerd. Jullie hebben het hard verdiend. Want het is hard werken hebben jullie dat allemaal voor elkaar gekregen. En gewoon door blijven gaan. We zullen doorgaan. dat dacht ik wel. understood. Singel van uh, Stevie Wonder en de Happy Birthday drijven we niet alleen voor de 35-jarige Mickey's, maar ook voor de... hoeveeljarige Verjaardag. Eh, eh, puntje, puntje, puntje. De zoveelste verjaardag van Bart Schuitenmaker. Bekend natuurlijk van het Wapen van Zandvoort. Het bekende Wapen van Zandvoort. Van harte gefeliciteerd namens de jongens van CFM. En hier aanwezig Daan en Rob en AJ. En José natuurlijk. En José. Ja.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 make you sing. I wanna little of the love in a this I wanna have sex on the beach.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 you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday. I've screamed a lot. The only thing is cool. The only thing I've got is West Paris told me I better go. Cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks. What happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> as if she's red. I oh, also DJ, I didn't like the school, so took another way. You like the mic and G, so I use my voice. As soon as I got, I the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and on a ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Oh. Do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop with that body rock, you won't stop with that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. I, K, E, R, and D, Yo, M is microphone, and G is genius. Micah D in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We're going to London and New York City. Do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We're going to London and New York City. Dat was hem de zomerrit van al vele jaren geleden. MC Mike G en DJ Sven en de Holiday Rap. Ja, dit eh, nummer is eh, wereldberoemd geworden. En dat voor twee Nederlandse DJ's helemaal niet verkeerd. Dichter bij C. Anne Mol maakt gedichten bij gebeurtenissen in Zandvoort. Onderstaand gedicht maakte zij ter gelegenheid van de opening van de Week van de Zee in mei 2009. De Zee. De zee, mijn minnaar, golft en welft van eb en vloed. Boort kolkend door de branding, vervoerd, rolt hij zich wijd verspreid satijn als deken over strand. De zee, de zee, mijn minnaar, bruist en suist van nacht naar dag. Ruist tomeloos, toondragend naar de kust. Waarna zijn kreten druppelend, vervloeien, spelend van wellust de zee. De zee mijn minnaar zwelt en kwelt, beukt op het land, gehard als taal. Zijn bulderende stoten breken af en geven mee. Ontembaar boeit zijn oerkracht mij, de zee. Dat was Albert-Jan Vos, het gedicht van Adam Mol... ter gelegenheid van de Week van de Zee.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 de sterkste, je komt er doorheen. Soms is het moeilijk, zolang je maar weet, je bent niet alleen. Op zaterdag hoorde je de single van Jesser tezamen met Chantal Jansen. En vecht mee, dat moeten we uiteraard met z'n allen blijven doen. Tuurlijk. Doen we ook hier in Zalvoort onder meer met het uh, kika artiestengala en alles rondom eh, Kika Kinderen Kankervrij. Roy van Buring is aangeschoven, hij gaat... Eh, het uh, Kunstenstein weer organiseren. Ook dit jaar weer. Goedemiddag, Roy. Ja, ja, ja. ja, ja. Het gaat weer door, hè. Daar is hij weer. Daar is hij weer. <laughs> daar is hij weer. Ja, de man van de radio. Misschien is dat wel heel erg leuk. Vandaag had ik een interview met eh, Tom Timmermans. Tom Timmermans, ja. Oh, eh, van de van de kranten. Mm En ehm, daar kwam eventjes naar voren van wat ik allemaal organiseerde. En hij was dus de enige zandvoorter die nog niet wist wat ik allemaal organiseerde blijkbaar. Echt waar? ja. oh, doe, jij, doe wat dan? Ja, <laughs> nee, uit, uit de hand gelopen hobby hè. Oké, ja, on-air events. Ja, on events. Eh, nieuw, wil altijd eh, evenementen organiseren waar iedereen wat aan heeft. En, en eh, jawel, jawel, en dit keer natuurlijk het uh, eh, 2009. Vorig jaar uh, groot succes op het Ratersplein in een muziekpaviljoen. ook? <laughs> ja, die opmerking weet ik nog heel goed. Op dezelfde dag ook weer Classic Concert. <laughs> oh, dat wordt gezellig. Um, <laughs> ehm, 26 juli en 2 augustus, Kunstenstein 2009. 26 juli is van 7 tot 15 jaar en 2 augustus is van 16 tot 21 jaar ja, kan muziek, uh, allerlei soorten muziek zijn, maar ook eh, acrobatiek, circus act, poëzie. Uh, poëzie, hè? Noem het maar op. Maar jij mag Zoek hem op, zoek hem op. En ook cabaret natuurlijk, onder andere Nicky Tichelaar natuurlijk van vorig jaar. Saxofonist, Remy vorig jaar. Nou, dat soort acts zoek ik eigenlijk. BMX'ers op de fietskunst. Eh, mhm. In ieder geval podiumkunstenaars. Ben op de ik mag ook, of niet? uh, <laughs> de brommer. Maar in ieder geval, podiumkunstenaars ben ik eh, op zoek naar. Eh, je kan mooie prijzen winnen. We hebben leuke bekers en zo. Het eh, begint vanaf 13 uur 30 op het Ratersplein. En ja, de jury. Wie zit er dit jaar in de jury? Vorig jaar Connie Lodewijk ondertussen onder, in ieder geval zij. Mhm. En, onder, andere, onder andere, dat zocht ik. En we hadden natuurlijk ook Johnny Krijkamp, Kees van Amstel. Maar dit jaar een totale andere jury. Echt uit het vak allemaal. Marco Temes, dichter bij zee geweest. Hè? Mhm. Maar niet alleen dichter bij zee. Hij is ook tv-maker. Hij heeft ook onder andere de vragen bij Weekend Millionaires eh, bedacht. Maar ook bij 1 tegen 100 in ieder geval, hij, eh, we hebben Monique van der Werf, actrice natuurlijk. Monique van der Werf is bekend van uh, eh, Zoep, Loveboy, O&M en nog vele andere tv-programma's en musical stukken. En we hebben natuurlijk zeg zeg eens voort, eens voort, Klaas Koper, de dorpsomroeper in de jury. Daar is hij weer, zeg het voort, zeg het voort. <laughs> Ja, en eh, hij eh, gaat uh, ook tweemaal plaatsnemen in de jury. En eigenlijk alle juryleden, en dat is wel heel erg uniek. Dus gewoon de drie juryleden doen het twee keer? Ja, ze gaan het twee keer doen. En jij bent op zoek naar jong talent, hoe gaat het daarmee? Heb je inmiddels aanmeldingen? We hebben inmiddels wel wat aanmeldingen, maar het mag nog wel wat meer zijn natuurlijk. Want we willen wel een middagvullende show geven. Twee keer. En ehm, ja, we zijn nog steeds, nog steeds zoeken eh, voor beide data's eh, op zoek naar eh, jong talent. ze kunnen zich opgeven via kunstverstijn.nl of een mailtje sturen naar info eventsnl En ja, het maakt eigenlijk niet uit als je maar talent hebt en je kan iets met je talent doen op het podium. Nou kan het.